Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De Groningse politie en gemeente hebben het huis van het meisje van 12 dat vorige week een baby kreeg laten leeghalen. Een verhuisbedrijf heeft alle spullen vanavond uit haar uiterlijk huis gehaald. Ook zijn de ramen dichtgetimmerd. De politie en gemeente hopen dat het pand nu geen doelwit van vernielingen meer is. Vorige nacht was het woord pedo op de gevel geklad en waren ramen ingegooid. Het meisje van 12 beviel tijdens een schoolexcursie van een dochter. Haar vader is aangehouden. en Hij is vermoedelijk de verwekker van het kind. Portugal wil toch gebruik maken van de Europese noodsteun, zoals eerder al Griekenland en Ierland deden. De demissionair premier van Portugal, Socrates, zegt dat hij steun zal vragen bij de Europese Commissie. Portugal kampt met een enorm begrotingstekort, maar ontkende tot nu toe steun nodig te hebben. De financiële situatie verslechterde eind vorige maand toen de regering opstapte. Premier Socrates bood zijn ontslag aan omdat het parlement niet akkoord ging met zijn plannen om de financiën op orde te brengen. Sindsdien is de rente die Portugal moet betalen op staatsleningen flink gestegen. Deskundigen verwachten dat Portugal zo'n 80 miljard euro nodig heeft. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, heeft in een reactie laten weten dat het verzoek van Portugal zo snel mogelijk wordt behandeld. Bij een massale drugsactie heeft de politie 100 kilo aan henneptoppen, duizenden euro's, twee auto's en een woning in beslag genomen. Drie mensen zijn aangehouden. De politie had 170 man ingezet en heeft tientallen invallen gedaan, vooral in Groningen, maar ook in Leeuwarden, Drachten, Assen en Leiden. De actie heeft uren geduurd. De politie denkt dat de opbrengst nog groter zal worden, omdat de inventarisatie van de in beslag genomen spullen nog niet is afgerond. Dan het weer helder en minimaal rond 8 graden. Overdag eerst wolkenvelden, in de middag ook zonnige periode.